Mark Visser met het NOS Journaal. Als Nederland geen betalingen meer kunnen doen. De Arubaanse premier Mike Eeman waarschuwt dat daardoor salarissen en uitkeringen in gevaar komen. Vanwege de kwestie is hij sinds vrijdag in hongerstaking. Nederland is bezorgd over de overheidsfinanciën van Aruba... en daarom mag de gouverneur de begroting van 2014 niet goedkeuren. De Arubaanse regering zegt dat ze geen politieke en juridische optie onbenut zal laten om Nederland te dwingen toch toestemming te geven. man zegt dat hij vanmiddag bekend maakt welke stappen hij tegen Nederland zal ondernemen. Zo'n 17.000 Palestijnen zijn volgens de Verenigde Naties het noorden van de Gazastrook ontvlucht. Ze krijgen van de vluchtelingenorganisatie onderdak in VN-scholen die als schuilplaats zijn ingericht. Israël strooide gisteren boven het noorden van de Gazastrook flyers uit... waarin werd gewaarschuwd dat het gebied opnieuw wordt gebombardeerd. Tot nu toe zijn aan Palestijnse zijde meer dan 160 doden gevallen. Internationale oproepen tot een staakt het vuren hebben tot nu toe geen gehoor gekregen. Gisteravond werden vanuit Libanon opnieuw raketten op Israël afgevuurd. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. Israël reageerde met granaten. Duitsland is voor de vierde keer wereldkampioen voetbal. In de finale in Rio de Janeiro werd Argentinië in de tweede helft met van de verlenging met 1-0 verslagen. Mario Götze maakte het winnende doelpunt. Met de vierde wereldtitel is Duitsland op gelijke hoogte gekomen met Italië. Alleen Brazilië won vaker het WK voetbal, namelijk vijf keer. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft Lionel Messi gekozen tot beste speler van het WK. De Argentijn kreeg na de finale de gouden bal uitgereikt. Messi maakte dit toernooi vier doelpunten. Arjen Robben kreeg van de FIFA de bronzen bal achter de Duitse Thomas Müller die de zilveren bal kreeg.